De VN-missie in Haiti bestaat nu uit 9100 man... maar dat is volgens Ban Ki-moon na de aardbeving van vorige week dinsdag lang niet genoeg. Bij de beving kwamen ook 46 VN'ers om het leven. 500 worden er nog vermist. Op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties is tot nu toe 6,5 miljoen euro binnengekomen voor Haiti. De Nederlandse regering verdubbelt alles wat binnenkomt en daardoor is de tussenstand nu 13 miljoen Morgenavond kan er gebeld of gechat worden met de medewerkers van de hulporganisaties. Op de bovenmerwede bij Woudrichem zijn een duwboot en een vrachtschip tegen elkaar gevaren. Het vrachtschip maakt water. De bemanning is ongedeerd en het schip heeft geen gevaarlijke stoffen aan boord. In Scheveningen is vanmiddag Bibeb overleden. Elisabeth Maria Lampe-Soutberg, zoals de journalist in werkelijkheid heette... wordt gezien als de uitvinder en de grootmeester van het portretterend interview... Bibep werd landelijk bekend door haar werk voor Vrij Nederland, waar ze jaren werkte. In de loop der tijd verschenen er meer dan tien bundels met portretten en interviews van haar hand. In 2008 kreeg ze de Tegel, een journalistieke onderscheiding voor haar hele oeuvre. Bibep was 95. Een explosie in een ziekenhuis in Oekraïne heeft aan zeker zeven mensen het leven gekost. In het ziekenhuis in de stad Lugansk in het oosten van Oekraïne ontplofte zuurstofflessen. Daarna stortten enkele verdiepingen in. In het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Het weer vannacht mistig en druilerig. Later klaart het vanuit het noorden wat op. Overdag opnieuw bewolkt en mistig en in het oosten en noorden kans op wat regen.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 ritme van Zandvoort. ZFM. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, here, right here, right here where I'm gonna stay. somewhere chasing Jill. Two, a one, two, three, four.